En ik onderstreep mogelijke datum. Maar het lijkt erop dat die mogelijke datum alweer doorgestreept is. Het gaat nog niet lekker met de coronacijfers en dus denkt Rutte dat 28 april nog te vroeg is om te gaan versoepelen. We kijken er echt eh, van week tot week naar en daarbij is bepalend eh, hoe het zit met de situatie in de ziekenhuizen. Nu staat het met potlood 28 april, maar dat gaat er ook zo weer uit. Als het niet kan, dan wordt het met potlood 3 eh, of 6 mei. En als dat niet kan, wordt het 13 mei. Er liggen nu bijna 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis. Zo'n 800 daarvan liggen op een IC. Een man van 21 die in januari meedeed aan de avondklokrellen in Den Bosch moet vijf maanden de cel in. Hij moet ook een schadevergoeding betalen van 20.000 euro. Hij trapte onder meer een ruit van een winkel in en nam een paar blikjes fris mee. Je kent het wel, bestel je een pakketje, ben je net even niet thuis als de bezorger van PostNL voor de deur staat. Vindt het bedrijf zelf ook onhandig? Daarom mag je binnenkort kiezen wat er met je pakketje gebeurt. De bezorger kan hem dan bijvoorbeeld onder je carport zetten, achterlaten bij de buren of in je kliko droppen. Mag je zelf kiezen. Sommige andere bezorgbedrijven doen dat al. En pakketbezorger Appie in Nijmegen hoorde dit afgelopen weken bij elk pakketje dat hij kwam bezorgen. Appie, Alsjeblieft. Zeg, wat hoor ik? Ja. Ga jij ons verlaten? Ik ga jullie helaas verlaten. Appie krijgt een vast contract bij PostNL en een nieuwe wijk. Dus vertrekt hij. Daarom krijgt hij een fooitje van de wijk, omdat ze hem gaan missen. Maak me open. Dat meen jullie niet. Ja, echt waar. Er staat een bedrag op van 3.250,70 euro. Dat is echt eh, Waardoor denk je nou zelf dat jij zo geliefd bent als pakketbezorger? Ik zou het niet weten. Ik doe mijn werk meer verder niet. Ruim 3000 euro dus, een mooi afscheidscadeau. Ze gaan Appie missen omdat hij altijd een praatje maakte. En dan het weer. Vanavond helder. Het koelt vannacht af door het vriespunt. Morgen volop zon, wat stapelwolken en tussen de 10 en 13 graden.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 Ook een kwartiertje vertraging heb je op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Volendam en de Koentunnel. Was ook even een rijstrook dicht door een aanrijding. De meeste vertraging is voor op de N305 van Almere naar Dronten. Tussen de aansluiting met de A27 en de afrit Nijkerk...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 dat de coronamaatregelen mogelijk pas half mei versoepeld worden. Als winkeliers op 28 april toch open willen gaan... dan zegt In Retail ze niet tegen te houden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8.966 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 214 meer dan gisteren. Ook stijgt het gemiddelde aantal positieve coronatests... een toename van 11 vergeleken met een week eerder. Vanaf volgende week liggen er ook in de supermarkt corona-zelftests. Albert Heijn en Lidl leggen de testen dan in de schappen... en Jumbo volgt naar eigen zeggen op korte termijn.